Raymond met het NOS-instituut Alterra in Wageningen. Omdat het in juli extreem nat was en de temperatuur nu stijgt, zijn de omstandigheden voor muggen ideaal. Alterra verwacht de komende weken een explosie aan volwassen steekmuggen die op sommige plaatsen kan leiden tot een plaag. In het Elkoliek ziekenhuis in Helmond zijn alle acht operatiekamers gesloten nadat een lamp op een patiënt en een verpleegkundige was gevallen. De directie van het alcoholiek in Helmond wil geen enkel risico nemen en daarom zijn alle verlichtingsunits op de operatiekamers grondig nagekeken. De lokaals worden nu steriel gemaakt en kunnen in de loop van de middag weer gebruikt worden. Een man uit Berkel-Enschot is opgepakt omdat hij in zijn buurt auto's heeft vernield en brand heeft gesticht. De man werd betrapt toen hij de ruiten van de auto van een buurtbewoner en die van zijn vrouw insloeg met een bijl. Ook stond de voordeur van de buurtbewoner in brand. De reden van de vernieling is onduidelijk. Volgens het echtpaar is er geen ruzie. De Drentse politie heeft in het onderzoek naar de ontploffing van zondag in een huis in Emmen geen nieuwe explosieven gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het huis van een tweede verdachte doorzocht en daar werd alleen een kleine wietplantage ontdekt. Na de ontploffing werden de eigenaar en een andere man aangehouden, zwaar gewond en vanmiddag worden ze voorgeleid. Australië gaat een uitzending van asielzoekers naar Maleisië filmen en op YouTube zetten. Het hele traject vanaf het opvangkamp in Australië tot het kamp in Maleisië is te zien. De regering hoopt dat het filmpje een afschrikwekkend effect heeft op mensen die ook overwegen in Australië asiel te vragen. En dan het weer, flinke zonnige periode. Temperatuur loopt op naar 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Een zwakke tot matige zuidoostenwind en later vanmiddag aan de kust mogelijk wind van zee. Morgen opnieuw zomerswarm, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Noodorp en Den Haag, 6 kilometer... A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij knoop het Hellegatsplein 3 en op de N57 Rotterdam richting Ouddorp tussen de A15 en Rokanje 9 kilometer.